Vijf uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het Amsterdamse havenbedrijf en Tata Steel hebben plannen om een grote waterstoffabriek te bouwen. Die moet komen op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Tata wil de waterstof gebruiken om de staalproductie te verduurzamen. De hoogovens van het bedrijf zijn nu een belangrijke vervuiler in Nederland... maar door de waterstof als energiebron te gebruiken... denkt het bedrijf tonnen minder CO2 te kunnen uitstoten. Waterstof wordt ook gezien als belangrijke pijler van het klimaatakkoord waarover wordt onderhandeld. Het kan in de toekomst ook dienen als vervanger van aardgas bij het verwarmen van huizen. Ambtenarenbond ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn willen dat er nu snel een nieuw pensioenstelsel komt. Ze vinden het niet uit te leggen dat de pensioenen niet mogen stijgen, terwijl de economie nu flink groeit. Vandaag wordt opnieuw over het pensioenstelsel onderhandeld... door vakbonden, werkgevers, de Nederlandse bank en de politiek. En waarschijnlijk schuift ook minister Koolmees even aan. Stoppen met roken lukt beter als mensen op hun werk een groepstraining doen... en ook beloond worden voor hun prestatie. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Die gaf rokers een training en na ieder half jaar dat ze rookvrij waren... een cadeaubon van 50 euro. Na een jaar was ruim 40% van de mensen nog steeds gestopt... tegen maar 26% van de groep die geen cadeaubonnen kreeg. Volgens de onderzoekers werkte de methode in alle lagen van de bevolking even goed... ook bij lager opgeleiden die doorgaans moeilijker te bereiken zijn... als het gaat om stoppen met roken. De Ajax-vrouwen hebben in de tweede ronde van de Champions League... kansloos verloren van Olympique Lyon. Het werd in Amsterdam 4-0 voor de Franse ploeg. De return in Lyon is over twee weken. Het weer nog bewolkt en ongeveer 11 graden. Met kans op dichte mist. De komende dag bewolking, maar ook wat zon en een graad of 18.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 I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, cause my heart can't take it anymore. show. to yourself. I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low. Cause my moving. I know when you in the house or when you cruising. It's been proven, my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Don't even try it. I know when you lying. Don't even do that.